5 uur. moet met het NWS Journaal. Het aantal van 35 miljoen reizigers. Het vorige record van een jaar geleden stond op ruim 33. Dat het nu nog drukker wordt, komt volgens de NS door de aantrekkende economie. Om de drukte op te vangen wordt extra materieel ingezet... en mensen die buiten de spits reizen krijgen meer korting... Toch verwacht de NS dat er niet voor iedereen in de spits een zitplaats is. Eerder zei topman van Bokstal al dat er grote investeringen nodig zijn... om de drukte structureel op te vangen. In Den Hoorn tussen Delft en Wateringen is gisteravond een grote brand uitgebroken in een bedrijvenpand. Er is veel rook vrijgekomen. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De brandweer is nog altijd bezig met blussen en probeert met waterschermen te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. In het pand in Den Hoorn zijn meerdere loodsen. Hoeveel bedrijven er gevestigd zijn is onduidelijk. Taxidienst Uber heeft een nieuwe baas, Dara Khosrowshahi... die tot nu toe de leiding had bij online reisbureau Expedia... moet volgens de New York Times de rust bij Uber terugbrengen. Ubers vorige baas, Travis Kalanick, vertrok in juli. Hij lag onder vuur vanwege misstanden. Zo zouden vrouwelijke werknemers seksistisch worden behandeld... en wordt Uber beschuldigd van bedrijfsspionage. De 40ste editie van de Uitmarkt in Amsterdam heeft zo'n 450.000 mensen getrokken. Net zoveel als voorgaande jaren. De nationale opening van het culturele seizoen was dit keer op en rond het Oosterdok. Een binnenhaven in de buurt van het Centraal Station. Er waren meer dan 300 optredens, onder andere van operazangeres Tania Cross, rockband Direct en het Nederlands Danstheater. Het weer nog. Vanochtend komt op sommige plekken nog flink wat mist voor. Overdag is er vrij veel zon. Het blijft droog en wordt 23 tot 28 graden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag stroomt wat koelere lucht het land binnen.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 来。 ba ba for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 van Zandvoort, op 106.9 VFM.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 shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drinks, la la la. Drinks, la la la.